Citydijkers met het NOS Journaal. In Groningen zijn messen binnenkort verboden op straat, op pleinen en in parken. Het gaat daarbij ook om messen die nu niet bij wet verboden zijn... maar die wel als steekwapen gebruikt kunnen worden, zoals een keukenmes. Volgens de burgemeester is het verbod nodig voor de veiligheid. In de drukke meivakantie en in de zomer komt er mogelijk toch weer een maximum aantal reizigers op Schiphol... Nieuwe topman Ruud Zondag zegt in een interview in het FD... dat de afhandelbedrijven op de luchthaven nog steeds honderden nieuwe werknemers zoeken. Als dat probleem niet binnen een paar weken wordt opgelost... zal Schiphol opnieuw moeten ingrijpen, zegt de topman. In januari meldde Schiphol nog dat het de beperking van het aantal reizigers zou opheffen. Bij natuurbranden in Chili zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. In de getroffen regio's is momenteel sprake van een hittegolf... Door de droogte, hitte en harde wind ontstaan op allerlei plekken branden die moeilijk te bestrijden zijn. Van de 150 natuurbranden die nu woeden in Chili is de helft nog niet onder controle. De prijswinnende Iraanse filmregisseur Jafar Panahi is na zes maanden vrijgelaten uit de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. Hij werd in juli opgepakt bij een protest tegen de arrestatie van twee andere kritische filmmakers... die door het Iraanse regime waren vastgezet. Pernay moest zes jaar de cel in vanwege het maken van anti-regeringspropaganda. Hij was daar in 2011 al voor veroordeeld, maar kreeg toen geen straf. Twee maanden na zijn arrestatie braken er grote protesten uit in Iran tegen het regime. Sindsdien zijn vele andere politieke gevangenen opgesloten in de Evin-gevangenis. Het weer, af en toe valt wat regen bij een graad of 7. Overdag blijft het bewolkt en dan valt verspreid over het land ook wat motregen. Het wordt tussen de 8 en 10 graden.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 Ik wil nog. myself gezin, een huis en liefde zonder vragen. Het was niet te laat, er was geen reden. Maar het is mij toch niet gegeven, al was het maar voor even. Mm tijd is stil gaan staan. Nice.